Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. In de trein, op vliegvelden, op de weg. Overal is het druk in Duitsland. Morgen wordt er gestaakt voor een hoger loon. En daar merken ze nu al van alles van bij de oostenburen, vertelt collega Liedeke Morsinkoff. Morgen rijden er geen treinen, dus veel mensen pakken vandaag nog de trein naar elders. En omdat de treinen morgen niet rijden, zal het naar verwachting drukker zijn op de wegen. wordt ook gevreesd voor verkeersinfarcten. En daarom mag het vrachtverkeer in Duitsland vandaag de weg op. Normaal gesproken mag dat op zondag niet. Morgen rijden de treinen van Amsterdam naar Frankfurt Bazel Basel en Berlijn ook niet door de staking. Er zijn zeker 29 mensen overleden bij ongelukken met migrantenboten. Het gebeurt allemaal voor de kust van Tunesië. In krap een week tijd zijn er zes boten omgeslagen. Tientallen mensen worden nog vermist. Veel mensen proberen vanuit Afrika de oversteek naar Europa te maken. Er is nog geen spoor gevonden van dassen in Brabant. In de buurt van het plaatsje S zijn ze druk bezig met uitgraven van de dassenburgten. Die lopen onder het spoor door. Daarmee moet ProRail voorzichtig zijn, want dassen zijn beschermde dieren. Er rijden sinds dinsdag geen treinen tussen Den Bosch en Bokstel. En als dus alles volgens plan verloopt, kunnen er eind deze week weer treinen rijden. En moest jij al wennen aan de zomertijd vandaag? In Libanon weten ze helemaal niet meer hoe laat het is. Daar werd de zomertijd wel, niet en toch weer wel doorgezet. De premier stelde de zomertijd eerst een maand uit tot na de ramadan. Mensen kunnen dan een uurtje eerder beginnen met eten. Maar daardoor is er chaos. Klokken gingen vannacht automatisch over en iedereen houdt nu een andere tijd aan. Zo werkt een grote vliegmaatschappij met de wintertijd... maar ze laten alle vliegtuigen wel een uur eerder opstijgen. Snap jij het nog? Nu is toch gevraagd om de zomertijd in te voeren, vertelt correspondent Daisy Moore. Er zijn natuurlijk allerlei grappen op sociale media hierover. Over het ene bedrijf die wel meegaat en de andere eh, die niet. Maar het is natuurlijk eigenlijk om te huilen. En dat is wat de meeste Libanezen eh, ook voelen. Want klap op klap en dit er nog eens bij. In Libanon gaat het super slecht met de economie en er is veel armoede. Heb ik het weer nog. De regen trekt voorzichtig het land uit. Vannacht nog kans op een buitje. Het koelt dan af tot net boven nul. Morgen zie je alles. Zon, wolken, regen, hagel, natte sneeuw. En het voelt fris door de wind met 7 graden.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 Put down the magazine and get off a place I wanna show you and it won't take long Take a ride Take a ride It's looking like we're getting there Over here, coming clear Place that has no lines at times I cry safety net to cushion the blow.